Rijinstructeurs mogen hun auto weer uit de garage halen, nagelstilisten kunnen hun veldjes tevoorschijn toveren en masseurs mogen weer met hotstones en massageolie aan de slag. Ook komt het kabinet met een versoepeling voor sportieve jongeren. Iedereen tot en met 27 jaar mag weer buitensporten in teamverband. Vanavond tijdens de persconferentie dan horen we alle details ook over de middelbare scholen en de mbo's die weer een beetje open mogen. Ja, dat er versoepeld wordt betekent niet dat het ineens lekker gaat met het aantal nieuwe besmettingen. Dat nam ook afgelopen week weer wat verder toe. Al kan dat ook komen doordat meer mensen zich lieten testen. Wanneer we nog verder kunnen versoepelen, dat weten ze bij het RIVM dus nog niet. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat hangt heel erg af ook van het vaccineren. Hoe snel dat gaat, hoe, hoe, hoe gaat het met de levering van vaccins. Echt een datum datum kan ik niet geven. Maar ik denk dat we wel de, tegen de komende maanden ehm, ehm, met nieuwe lichtpuntjes eh, <laughs> naar buiten zullen treden volgende maand is er een belangrijke beachvolleybalwedstrijd in Qatar. Het is daar snikheet, maar speelsters mogen niet in bikini spelen vanwege de strenge kledingregels in het land. De Nederlandse beachvolleybalsters hebben daar geen probleem mee. Je hoort Madeleine Meppelink. Wij hebben besloten dat het voor ons, eh, dat wij het gewoon zien als wij zijn te gast in het land. En eh, wij vinden de kledingvoorschriften dusdanig dat wij ons daar naar voegen. En eh, wij zijn juist heel erg blij dat we weer mogen spelen na lange tijd. Twee Duitse volleybalsters hebben al gezegd dat ze niet komen als ze niet in bikini mogen spelen. Volgens Meppelink is het niet zo'n groot verschil om in lange kleding te spelen. Met koud weer spelen wij ook in lange kleding. En ehm, we hebben ook, eh, ja, het is een t-shirt en het is een driekwart legging waar we uiteindelijk in zullen gaan spelen. En we hebben gewoon kleding uitgekozen die daarin eh, goed in staat is. Dat je in warme landen nog steeds snel vochtafdrijvend kan zijn. toernooi in Qatar is volgende maand dus. Er doen vier Nederlandse vrouwenduo's mee. Het weer soms zon, maar ook wolken. En nog altijd heel zacht voor de tijd van het jaar. 14 tot 18 graden. Morgen flink wat zon en nog een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A10, de ring van Amsterdam.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 doesn't matter Sephora. Luis Butón ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. En lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré.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 dat het kabinet nu moet komen met een herstelplan voor na de coronacrisis. En dat ook moet worden gekeken naar de effecten van corona op de economie... en op het mentale welzijn van mensen. De landelijke sportkoepel van sportvissers heeft vorig jaar bijna 100.000 nieuwe leden gekregen, voor een groot deel jongeren. Het aantal jeugdleden nam met bijna 50% toe. En de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingegrepen bij de SBS reality-serie Chateau Meiland, omdat een kind van drie daar te vaak in beeld was, het dochtertje van een van de deelnemers.